Dan net wel met het NOS-journaal. De politie heeft gisteren Nieuw-Beerta in Groningen een Tilburger bevrijd die een paar dagen geleden was ontvoerd. De man van 51 werd sinds donderdag vastgehouden en zijn ontvoerders vroegen losgeld. Toen ze met hun slachtoffer in een auto zaten werden ze overmeesterd door een arrestatieteam. Drie verdachten zijn opgepakt. De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een ruzie in het criminele circuit. De NS en ProRail krijgen hogere boetes als ze twee jaar op rij niet goed presteren. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Zo moet de NS een half miljoen euro gaan betalen als de treinen niet of niet op tijd rijden. Die boete loopt op als het voor de tweede of derde keer gebeurt. Het geld moet volgens Mansveld terug naar de reizigers. Daarnaast wil de staatssecretaris dat de NS en ProRail met een goed werkend klachtenloket komen. Nederlandse militairen worden mogelijk ingezet in een speciale NAVO-macht die razendsnel moet kunnen ingrijpen bij bijvoorbeeld Russische dreigingen. Minister Hennis Plasgaard kijkt wat er kan en op een NAVO-bijeenkomst wordt mogelijk deze week al een besluit genomen. De NAVO heeft al een eenheid die binnen vijf dagen kan worden ingezet. De flitsmacht zou nog sneller in actie moeten kunnen komen. Duitsland heeft voor het eerst sinds 1991 een begrotingsoverschot. Doordat steeds meer Duitsers werk hebben en dus belasting betalen... groeide de economie in de eerste drie maanden flink... en is er een overschot van 16 miljard euro. Duitsland is de grootste en sterkste economie van de Europese Unie. Maastricht University heeft geen labradors meer. De acht honden gaan naar adoptiegezinnen. De honden zouden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek... maar dat leidde tot zoveel ophef dat werd besloten om de proef op te schorten. Of en hoe de universiteit nog proeven met honden gaat doen wordt nog besproken. Het weer zonnige periode, ook een paar wolkenvelden. Het is een graad of 20. Vanavond en morgen kan in het noordoosten en zuidwesten wat regen vallen. Verder zon en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.